Minister Heers Ballin sluit daarvoor vandaag in Marokko een verdrag. Hij spreekt van een doorbraak. Het wordt nu eenvoudiger voor de politie in beide landen om bijvoorbeeld getuigen te horen of bewijsmateriaal op te vragen. Ook kunnen Nederland en Marokko elkaar vragen om een verdachte te berechten en wordt het eenvoudiger om beslag te leggen op criminele winsten. De Zweedse premier Reinfeldt wil met de Groenen gaan praten over een coalitie. Zijn centrumrechtse alliantie won de parlementsverkiezingen, maar raakte de absolute meerderheid kwijt. Het is voor het eerst in de Zweedse geschiedenis dat een rechtse regering mag doorregeren. Nieuw in het Zweedse parlement is de anti-islamitische partij Zweden Democraten met 20 zetels. Reinfeldt heeft gezegd dat hij niet met deze partij wil regeren. Een vrouw in het Zuid-Duitse Lörrach heeft gisteravond drie mensen doodgeschoten. Eerst schoot ze haar ex-partner en haar vijfjarige zoontje dood in het huis waar de man en het kind woonden. Ook veroorzaakte in het huis een zware explosie waarna brand uitbrak. Daarna ging ze naar een ziekenhuis waar ze een verpleegkundige doodschoot en drie mensen verwondde. Een politieman schoot daarop de vrouw dood. De Voedsel- en Warenautoriteit heeft vorig jaar 23 horecabedrijven en toeleveranciers gesloten. Ook werden er 1000 boetes en 5000 waarschuwingen uitgedeeld. Bij inspectie bleken de ondernemers de regels niet goed na te leven. Daardoor kunnen consumenten bijvoorbeeld voedselvergiftiging oplopen. De VWA trof vieze keukens aan, soms ook met ongedierte zoals muizen en maden. In Groningen en Drenthe zijn deze zomer opvallend veel zitmaaiers gestolen. In Oost-Groningen verdwenen er de afgelopen week alleen al acht, zo meldt RTV Noord. In Drenthe zijn er al zeker 17 gestolen, tegenover 14 in het hele voorgaande jaar. De zitmaaiers worden s'nachts meegenomen uit schuurtjes en garages. Het weer vanochtend is het overwegend bewolkt en regenachtig. Vanmiddag wordt het in het zuiden droger en de bewolking wordt wat minder. Het wordt 17 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.